uur. Marnik Sampers eh, met het NOS-journaal. Op Urk is de politie extra alert na de ongeregeldheden van gisteravond. Langs alle toegangswegen staan politieauto's en wie Urk in wil, wordt gecontroleerd. Gisteravond werd een jongen mishandeld in het huis van een Nederlands-Marokkaans gezin. In het dorp ging het gerucht dat Marokkaanse jongeren vanavond wraak wilden nemen. De regeringspartijen denken er toch serieus over om een belasting in te voeren voor bedrijven die veel CO2 uitstoten. Mogelijk wordt morgen meer duidelijk als de doorrekeningen van de planbureaus worden gepresenteerd. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. De coalitie kijkt nog naar de verschillende varianten voor een CO2-tax. Ook wordt gesproken over een lagere subsidie voor de aanschaf van elektrische auto's. Een grote meerderheid van het Britse lagerhuis heeft ook de herziene Brexit-deal van premier May afgewezen. 242 parlementariërs stemden voor, 391 tegen. De nederlaag is minder verpletterend dan in januari. Morgen mag het lagerhuis stemmen of de Britten de Europese Unie willen verlaten zonder deal. Waarschijnlijk wordt dat voorstel weggestemd en dan zou May in Europa om uitstel kunnen vragen. Twee Boeings van reisorganisatie TUI die onderweg waren naar Nederland zijn uitgeweken naar andere luchthavens. Vanwege de ramp met een Boeing 737 MAX in Ethiopië is het Europese luchtruim sinds 8 uur uit voorzorg gesloten voor dit type toestel. Lukte de twee Boeings die onderweg waren naar Nederland niet om op tijd op Schiphol te landen. Ze weken uit naar Bulgarije en Gran Canaria. Het weer en regen trekt van west naar oost over het land. De wind is vrij krachtig tot hard. Morgen veel bewolking, het waait flink, er vallen buien en er is kans op hagel, onweer en zware windstoten.